12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Actiegroep Kickout Zwarte Piet gaat zijn eigen beveiliging regelen... omdat de groep geen vertrouwen meer heeft in de politie. Dat I like the music the best. They're all my eh, favorites. I just love all of them. Feel good, makes me, you know, you know. politie en de I love music, always love music. Dance, dance radio. Het besluit om de eigen bescherming te regelen... komt nadat de vergadering van Kickout Zwarte Piet vrijdagavond in Den Haag... werd verstoord. De actiegroep gaat de komende weken in 12 gemeenten protesteren bij de Sinterklaas-victorie. De Boliviaanse president But no win. Copycats turn from thick to thin. and never to get even if I think I walk through flip-flops. music you don't hear anywhere else. Dance Radio. Later Amerika. De Amerikaanse showpresentatrice Ellen DeGeneres krijgt een televisie Europrijs. De prijs volgend jaar tijdens de uitreiking van de Golden Globe. De 61-jarige DeGeneres krijgt de Europrijs voor haar bijdrage aan de Amerikaanse televisie. Haar talkshow The Ellen DeGeneres Show is uit komt.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort? ZFM. Met nu de nacht. Where you can lose your cares. has water And the is break. nigga land fail. When you get that money, nigga, keep your heart. I'm sliding in a coupe, ain't got no people to start.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 Sleeping on the pallet, turn to a sack. I'm on Project David 9, staying Calabas. Like I'm still serving like I'm still jacking. I be sipping on lean, trying to keep back. Take that D-Walk, equal with the Reebok. I don't say much. I let talk. jewelry diamonds like My little baby like a When I up on the scene, I was on a When I about the I was Baby girl, you that ain't what I mean. out my jeans Pull up the demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that shit, it's shit. Pull up in the demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jets with the rod. It's that Z shit. It's that Z shit.